mijn Brabantse land. Het land waar een wieg heeft gestaan. Daar heb ik voor altijd mijn hart aan Dat land doet mijn hart sneller slaan. De bossen, de vennen, de purperen hei. Een dorpje dat past in je hand. De peel en de kempen en de meierij, mijn heerlijke Brabantse land. Het leven is goed in mijn Brabantse land, het land waar mijn lief heeft gestaan. café waar mijn standtafel staat. Een pleintje met bomen omrand. De boerenkapel speelt een deuntje op straat. Mijn heerlijke Brabantse land. Het leven is goed in mijn Brabantse land. Het land waar mijn wie heeft bestaan.